2 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Dat meisje Insia uit Amsterdam is maandenlang professioneel voorbereid. Dat heeft het OM gezegd in de rechtszaak tegen twee verdachten. Voorlopig blijven de mannen vastzitten omdat het gevaar groot is dat ze vluchten. Het meisje van twee werd vorig jaar september in opdracht van haar vader naar India ontvoerd. Bij een schietpartij in Utrecht-Overvecht is iemand om het leven gekomen die banden had met de Audi-bende. Die bende wordt verantwoordelijk gehouden voor een aantal plofkraken in Duitsland. De leden verplaatsten zich, meestal in gestolen Audi's. De man van 31 die vannacht werd doodgeschoten was de broer van een van de bendeleden. Dat bendelid zelf kwam vorig jaar na een plofkraak om het leven. De achtergrond van de schietpartij vannacht in Overvecht is nog onbekend. In Polen hebben de oppositie en de grootste regeringspartij afgesproken een parlementaire pauze te nemen... De politici nemen twee weken de tijd om tot een akkoord te komen over een omstreden begrotingswet. Die wet werd in december tot woede van de oppositie aangenomen in een apart zaaltje, zonder dat de hele Poolse Tweede Kamer erbij was. In die wet zou de parlementaire pers aan banden worden gelegd. Duizenden mensen gingen afgelopen tijd de straat op. De mediaregels werden begin deze week teruggedraaid. Kinderen kunnen niet gedwongen worden door gemeenten om mantelzorg te verlenen aan familieleden. Dat blijkt uit een uitspraak die de Centrale Raad van Beroep heeft gedaan in een zaak tegen de gemeente Etteleur. Die had het persoonsgebonden budget van een vrouw afgepakt. De gemeente vond dat haar dochter mantelzorg kon verlenen zonder dat ze werd betaald van haar moeders pgb-geld. De raad is het daar niet mee eens. Uitwonende kinderen hoeven huishoudelijke taken niet onbetaald te doen, zegt de raad. Mensen met een pgb mogen mantelzorg door hun uitwonende kinderen betalen uit hun zorgbudget. Het weer nog. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Vanavond gaat de neerslag op steeds meer plaatsen in het binnenland over in sneeuw. In het uiterste oosten van het land wordt een sneeuwdek verwacht van 5 tot 10 centimeter.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 We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5 in de ether op 106.9. En wil je via het internet kijken en luisteren, tik even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer en de komende twee uur zijn we weer aanwezig met heerlijke muziek. We beginnen zo meteen met Major Tom en daarna Tonight. Hoe het allemaal zit, dat hoor je zo. Veel plezier. waren ze dan de mannen van The Move, geschreven door Roy Wood. En hij schreef het eigenlijk voor de New Seekers. Ben ik even blij dat die het niet wilde hebben. Want ik denk dat de uitvoering van de New Seekers niet beter zou zijn geweest dan die van The Move. Eh, het was ook een bijzondere, want Jeff Lynne die zingt ook mee. De eerste twee coupletten werden gezongen door Roy Wood. En het laatste, het derde couplet, door Jeff Lynne. En het nummer kwam uit 1971. En uit 1983 was het nummer Major Tom van Peter Schelling. Peter Schelling, jawel. Oké, hebben we dat ook weer gehad. Gaan we naar eh, de Supremes. En eh, die hadden drie hits achter elkaar. Ja, wel meer natuurlijk. Maar de eerste drie, dat zijn natuurlijk eh, meteen degene die blijven hangen. Where Did Our Love Go, Baby Love en deze. Come See About Me. ja Come See About Me. En dit waren de Supremes. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En we hebben zes nieuwe binnenkomers. Zes, jawel. Eh, de top 40 van 12 januari 1967. En de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 36. Sandy Posey met Single Girl. The Single Girl the sea. Dat was de eerste nieuwe binnenkomer in de top 40 van 50 jaar geleden. Sin, Sandy Posey en Single Girl. En alle zes nieuwe binnenkomers, dat zijn ook allemaal hits geworden over de hele wereld. En zo goed als allemaal in de top 10. Bijvoorbeeld deze van de Love and Spoonful, nieuwe 34. Uitvinders van de Good Time Music. Hier is Nashville Cats. play clean as country water. Nashville cats play wild as Mountain Dew. Nashville cats been playing since babies. Nashville cats get work before they're two. Well, there's 1,352 guitar pickers in Nashville. And they can pick more notes than the number of ants on a Tennessee ant hill. Yeah, there's 1,352 guitar cases in Nashville. And anyone that unpacks his guitar can play twice as better than I will. Yes, I was just 13. You might say I was a musical proverbial knee high. When I heard a couple new sounding tunes on the tubes and they blasted me sky high. And the record man said, Everyone is a Yellow Sun record from Nashville. And up north here ain't nobody buys them. And I said, But I will. And it was Nashville cats playing clean as country water. Nashville cats playing wild as mountain dew. Nashville cats been playing since days, baby. 16,821 mothers from Nashville. All the friends play music and they ain't uptight if one of the kids will. Because it's custom made for any mother's son to be a guitar picker in Nashville. And I sure am glad I got a chance to say a word about the music and the mothers from Nashville. And Nashville cats play clean as country water. Nashville cats wild as Mountain Dew. Nashville cats been playing since they's babies. Nashville cats get work before they're too picky. Nieuw op 34, de Love Spoonful en Nashville Cats. Eén plaatsje hoger, 33 dus, jawel, helemaal goed gerekend. Cat Stevens en Matthew and Son. sound the worst ever done. There's always something new. The in your hand, you take them to you're never ever through. And working all day, all day, all day. There's a five minute break, and that's all you take for a cup of cold coffee and a piece of cake done, the work's never done, there's always something new. The files in your hand, you take them to bed, you're never ever through. And they've been working all day, all day, all day. He's got people who've been working 50 years. No one asks for more money, cause nobody cares, even though they're pretty low and the rent's in arrears. Matthew and Son, Matthew and Son, Matthew and Son, Matthew and Son. And they've been working all day birthday Waardige opvolger van I Love My Dog. Dit was Cat Stevens en Matthew and Son op nummer 33. En één plaatje hoger, weer zo'n kanjer. Jimi Hendrix met zijn allereerste single hit Hey Joe op 32. 32 op 12 januari 1967. Jimi Hendrix Experience met zijn muzikale maten Noah Redding op de bas... en Mitch Mitchell op de drums. Dat was Hey Joe, nieuw op 32. De negen plaatsen hoger op 23. The Four Tops, Standing in the Shadows of Love. So don't you leave me standing. in the Shadows of Love. Nieuw op 23, dat waren de Four Tops. En dan zijn we alweer toe aan de hoogste nieuwe. En die heeft inderdaad een eh, beste klapper gemaakt. Want die kwam binnen op 4 en dan is hij natuurlijk... De klapper van de week. week. En dat geldt deze week voor de Monkeys met I'm a Believer. was out to get me.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 En voor de goede luisteraar in de background hoorde je de stem van Freddie Mercury. In de jaren 70 was eh, Marianne Faithful niet meer te horen op platen. Ze had eh, last van haar drugsgebruik, ze was dakloos en ze leed aan anorexia. Maar in 1979 kwam ze met het album Broken English waarop eh, de hit stond The Ballad of Lucy Jordan. En ze noemt haar album het meesterstuk van haar carrière. Drie jaar, vier jaar later bracht ze weer een album uit. 1983 eh, was dit. En eh, van dat album heeft Willem een tip gegeven. De LP heette A Child's Adventure. En ik zou maar eens even goed ervoor gaan zitten... want Marion Faithful heeft een fantastisch mooi album afgeleverd. En wij draaien daarvan de tip van Willem. Times Square. Momentje graag. Ze komt eraan. thank you heart of the city, hiding from the fast talk. Watch, don't walk, to walk. Easy when you're dreaming, staring at the movies, standing in a circle, laughing at the rock. got a minute? danger Faith and Dreams is a different album for us in a lot of ways. Uh, lyrically, it walks down a different path. This is War was an album that we made. Ik weet niet wat er allemaal tussen eh, zit nu. Ik ga er eens even naar op zoek. We gaan even wat anders draaien, want uh, dit is natuurlijk geen gehoor. Momentje graag. we hebben in ieder geval het probleem gevonden. Helaas zat het eh, geluid door de Times Square van Marianne Faithful heen. Maar we hebben van het meeste gelukkig wel kunnen genieten. Misschien dat we het een keer eh, een eh, replay geven. Helaas hebben we daar vandaag geen tijd voor. Maar het was in ieder geval een fantastische tip van Willem.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 En een volgende bekende eh, artiest... Eh, mm, ja, hij was lid van de band, dan ben je altijd goed natuurlijk. Robbie Robertson, die produceerde een album van ehm, Neil Diamond. En dat heette Beautiful Noise. En daarvan spelen we gewoon het titelnummer. A symphony played by the passing coming into my room and it's begging for me just to give it a tune. Geproduceerd door Robbie Robertson van de band. En dit nummer werd ook gespeeld op het afscheidsconcert van de band. Dit was Neil Diamond and Beautiful Noise. Het volgende nummer komt uit 1955 en uit de musical Our Town. Maar wij kennen het eigenlijk beter als de tune van Married with Children. Hier is Frank Sinatra en Love and Marriage. horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage. It's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try try to separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one you can't have none, you can't have one without the other. It's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Love and Marriage. En dat kennen we dan van Married with Children. Dit was ehm, niemand minder dan Frank Sinatra. Joe Cocker, die kennen we natuurlijk allemaal van zijn uitvoering van... With a Little Help from My Friends van John en Paul. Maar hij heeft ook een nummer van Paul McCartney gecoverd. En ik moet zeggen, geweldig, wederom. Uit 2004, Joe Cocker, met Maybe I'm Amazed. Maybe I'm amazed the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed at the way you pulled me out of time. You hung me on the line. Maybe I'm amazed at the way I really need you. Maybe I'm a man, maybe I'm a lonely man who's in the middle of something that he doesn't really understand. Maybe I'm a man, maybe you're the only woman who can ever help me. Baby, won't you help me understand? fantastische uitvoering van Maybe I'm Amazed van Joe Cocker, een nummer van Paul McCartney. Eh, we moeten even naar de actualiteit, want we kregen net door dat er tussen Haarlem en Zandvoort op dit moment geen treinverkeer mogelijk is. Er is een brandje uitgebroken in een eh, wagon en daardoor is er geen treinverkeer mogelijk. Vanaf kwart over drie rijden er bussen. Dus geen treinverkeer mogelijk op dit moment tussen Haarlem en Zandvoort. En vanaf kwart over drie rijden er bussen.